Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gevangene die vanmiddag werd doodgestoken in de gevangenis in Zoetermeer... was een 82-jarige man uit Reewijk. Vermoedelijk gaat het om een man die werd verdacht van poging tot moord op zijn makelaar. Vanwege zijn zwakke gezondheid had zijn advocaat gevraagd om overplaatsing naar Scheveningen, waar hij betere zorg zou kunnen krijgen. De hoogbejaarde gevangene werd vanmiddag doodgestoken door een 25-jarige Hagenaar. Waarom is onduidelijk. Een advocaat van verschillende gevangenen in Zoetermeer zegt dat de sfeer daar al jaren explosief is. Ook een ex-gedetineerde zegt dat in de gevangenis bij het minste of geringste de vlam in de pan slaat. Oud-premier Tsipras heeft de Griekse parlementsverkiezingen gewonnen. Zijn partij Syriza lijkt ongeveer 35% van de stemmen te hebben gekregen... tegen ongeveer 28% voor de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. De andere partijen volgen op grote afstand. Met deze uitslag krijgt Syriza bijna de helft van de zetels in het Griekse parlement. Om weer te kunnen regeren is dus een coalitie nodig. Het ligt voor de hand dat Tsipras opnieuw kiest voor de rechtse partij Onafhankelijke Grieken, net als eerder dit jaar. Volgens Syriza kan er in drie dagen een nieuwe regering zijn. Brandpunt Reporter mag straks een onderwerp uitzenden over Volkert van der Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn had een verbod op de uitzending geëist... omdat er voor hem belastende informatie in zou zitten. Maar de Amsterdamse rechtbank heeft die eis aan het begin van de avond afgewezen. In het programma zijn opnames met een verborgen camera te zien... waaruit zou blijken dat van der Graaf zich niet heeft gehouden aan het mediaverbod... dat hem is opgelegd toen hij voorwaardelijk vrijkwam. Volgens Brandpunt kan dat betekenen dat hij de resterende zes jaar van zijn gevangenisstraf geheel of gedeeltelijk moet uitzitten. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht rond 10 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen in het oosten en zuiden wat zon. Verder veel bewolking. En in het westen en noorden ook een enkele bui. S'avonds gaat het regenen. En net als vandaag wordt het 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journal.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 terug bij Peaceful Radio Show 1113. En eh, we gaan weer naar 15 nieuwheids muziekwerkjes hier op CFM Zandvoort. Een lange lijst, prachtige muziek. Geen nieuwe muziek, ook in dit uur. Maar ja, maakt niet uit. Er blijft zat en zat over. Ga er maar eens lekker voor zitten voor een uurtje ontspanningsmuziek. Veel luisterplezier. sumo. Aya, aya, aya, dimunade. Aya, dongo gero bisumo. Aya, eh, tira de abagi sumo. Aya, eh, tira de abagi sumo. Kisumo Bear, Kisumo. Etira Diaba, Kisumo. Kisumo Bear, Kisumo. Etira Diaba, Kisumo. Ayaye, eh, Etira Diane Pacho. Ayaye, eh, Etira Diane Pacho. Ayaye, eh, Etira Diane Dala. Kisumo Bear, Kisumo. Etira Diane Pacho. Kisumo Bear, Kisumo etera dia ne dala te gaido tera winam ye aido gari Bini dong ja tell bini dong Bini dong o oh, siep na bini dong Bini dong ja tura bini dong Bini dong ja dala bini dong Bini dong ja tell bini dong Bini dong o oh, siep na bini dong Ay ay ay eh. onge ngamatera ana dwaro kenda onge ngamatera jadala bini dong bini dong jatelo bini dong bini dong usiepna bini dong jadala bini dong bini dong usiepna bini dong omena mit kibuye etera dane kisumo Mesopotami, Ibuye, Etera Diane Kisumu, Gegeme, Manyata Yawa, Etera Diane Kisumu, Obambo me, Yawita, Etera Diane Kisumu, Bini Dong, Bini Dong Jedala, Bini Dong, Bini Dong Jedala, Bini Dong, Bini Dong aya, aya, aya.